Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het Europees Parlement heeft ingestemd met invoering van een visumplicht voor Amerikanen die naar Europa reizen. Dat wil het parlement om de druk op de VS te verhogen. Het land heeft dan wel een visumvrijstelling voor de EU als geheel, maar eist wel een visum van Bulgaren, Roemenen, Cyprioten, Kroaten en Polen die naar de VS willen reizen. Het parlement vindt dit onterecht en wil dat de Europese Commissie snel met maatregelen komt. Uiteindelijk gaan de Europese Commissie en de lidstaten over de visumplicht. Bij een droneaanval in Syrië is de nummer 2 van terreurgroep Al-Qaeda gedood. Al-Masri was de rechterhand van de hoogste leider Al-Zawahiri... en hij was getrouwd met een dochter van Osama Bin Laden. De VS zat bijna twintig jaar achter de maan. Volgens Rusland heeft het Syrische regeringsleger de historische stad Palmyra opnieuw heroverd op islamitische staat. Dat zou zijn gebeurd met steun van de Russische luchtmacht. Een jaar geleden werd IS ook al uit Palmyra verjaagd, maar de terreurorganisatie slaagde erin om de stad terug te veroveren. In Wenen zijn acht mannen veroordeeld voor een groepsverkrachting op Oudejaarsavond. De Irakezen hadden een dronken Duitse toeriste meegenomen naar een appartement en om beurten verkracht. Ze kregen gevangenisstraffen van 9 tot 13 jaar. Zowel de Oostenrijkse aanklager als de veroordeelde gaan in beroep. Facebook gaat binnenkort ook in Nederland berichten checken op nepnieuws. Dat zegt het hoofdmedia van Facebook in Europa tegen de NOS. Facebook is daarover in gesprek met nu.nl en nieuwscheckers van de Universiteit Leiden. Die zouden de berichten moeten gaan fact-checken. Het weer. De komende uren wordt het overal droog en vanuit het westen klaart het steeds verder op. Ook neemt de wind af. Vannacht is het vrij helder en daalt de temperatuur tot dicht bij het vriespunt. Morgen raakt het weer bewolkt en regent het nu en dan licht. Het wordt dan tussen de 7 en 13 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Er staan minder files in de Randstad dan gebruikelijk, maar het zijn er toch nog 30, al leveren ze meestal maar een paar minuten vertraging op. Deze files eh, springen eruit. De A1 Amersfoort Amsterdam tussen Hoevelaken en de afrit Bunschoten een kwartier extra. De A4 Den Haag Amsterdam bij Zoeterwoude Rijndijk 4 kilometer. En richting Den Haag bij Zoeterwoude Dorp 7 en bij Den Haag Zuid 6. De A10 tussen Knap het Watergraafsmeer en Oud-Zuid 7 kilometer. En de A10 Noord tussen knap het Watergraafsmeer en Kadoelen 6. Dat heeft te maken met een ongeluk, maar de weg is vrij. De A12 Den Haag-Arnhem bij Driebergen, 4 kilometer.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 Dan komt het nieuws er even tussendoor. En dan eh, om half acht natuurlijk de top 5 films. En natuurlijk ook heel veel lekkere muziek zoals deze. Starly, Call on Me. Je luistert naar CFM Jong Antwoord Nog tot en met 8 eh, uur. You feel helpless and you're looking to the sky. Some people would say to accept defeat Well, if this is fate, then we'll find a way to cheat. Cause oh, oh, oh, oh, we'll say a little prayer. The oh, oh, oh, oh, if the answer isn't fair, you know you can call the answer isn't fair, then call on me.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 and we go back. This is the moment. Tonight is the night. Macklemore, Ryan Lewis en Ken Holders. is Ja, het is inmiddels kwart over zes. Nee, nou iets later. Maar tijd is voor de top 5 games. Dan beginnen we op nummer 5. Deze week op nummer 5 staat Ghost Recon Wildlands. Dan op nummer 4 FIFA 17. Op nummer 3 eh, staat een game die ik persoonlijk niet ken. Maar The Legend of Zelda Reef of the Wild. Ja, op nummer 2. Een welbekende. Zo'n uh, eh, wat ouder, oudere game. Maar goed, toch is het, eh, speelt iedereen er nog. En dat is Grand Theft Auto 5. Ja, en dan op nummer 1. Was zelfs laatst in het nieuws. Dat het het duurste spel van de hele wereld ooit is gemaakt. Dat is Horizon Zero Down. Wij gaan nu weer luisteren naar uh, Sia. En eh, Never Give Up. Daarna hoor je The Chainsmokers en Paris. Paris. En dan ben ik straks om half eh, zeven weer met, terug bij jullie. Met het dier van de week. right now. I don't think that we could work this out. Out on the terrace. I don't know if it's fair, but I thought, how could I let you fall by yourself? Well, I'm wasted with someone else. If we go down, then we go down together. They'll say you could do anything. They'll say that I was clever. If we go down, then we go down together. We'll get away with everything. Let's show them we are better.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 They'll say that I was clever. If we Smokers. Met Perry. Ja, we hebben inmiddels een eh, verzoekje binnen van Ingrid. Nou ja, en die eh, zegt, doe maar wat van Chesto. Nou ja, weet je... Laten we dan natuurlijk de laatste en beste tot nu toe hit... vind ik tenminste van Chesto draaien. En dat is eh, On My Way. Van Chesto dus. Samen met Bright Sparks. Daarna hoor je Bruno Mars. dit is dus On My Way van Chesto. Ja, begint net even iets fout. Maar ja, goed, dat kan gebeuren. Dat hoort er allemaal bij. Het is live radio natuurlijk. Nou ja, ik had jullie verteld dat uh, Bruno Mars zou komen. Maar daar wachten we nog heel even mee. Want we hebben namelijk eh, nog een uh, verzoekje binnen. Die ga ik ook even draaien. En dat is de cover van Gio van Broederliefde en Ik was er al binnen. Die ga ik nu even speciaal voor Sharon draaien. Come again, come again, come again. Ik heb geen connection, hier zo in de club. Ready for the action, ik wil dat je bukt jij hebt net geen kaarten. Maar ik wil dat je schudt voor mij. Voor mij. Club Blue ben met Justin. Zij zegt ze wil me rijden zonder Navi. Ik kan met een Christian, maar ik schaat niet. Shawty is mijn beest de Ali, beest de Ali. Eet in een Naki. Ik val binnen bij een evacuatie. Ik heb een plek aan hoe chillen, stuur locatie. Stuur locatie. Dan die bitch is gek Meestal zegt ze niks op bed Wil ze dat ik er binnen zet Hou oh, ik had je op internet Free me niggas uit de jail Hou niet wachten tot we samen zijn Zie me binnen en ik verspeel Raak heel mijn salaris kwijt Ik was al binnen Ik was al binnen Ik was al binnen Ik was al binnen Ik was al binnen Ik was al binnen Ik was al binnen was al binnen. Jij mijn boys, killen met mijn boys. Jij zit in de rij, maar ik was al binnen. Was al binnen. Was al binnen. Was al binnen. Was al binnen. Was al binnen. Ik was al binnen. Als je uitgaat jij die vanuit gaan dat iemand jou binnenzet? Ik ben met een heleboel MB's, dan schat mijn verbinding slecht. Ik neem niet op alsof het feest van mij is, maar ik bel je terug als het feest voorbij is. Alle mannen zijn ons ja. Op een donderdag, laat mijn jas in de kofferbak. Sta voor de deur, heb geen onderdak. Kom alsjeblieft niet zeggen dat je op me wacht. Mm. Kom alsjeblieft niet zeggen dat je op me wacht. Mm. meisje is gek. Meestal zijn ze niks op en Wil zodat ik er binnen zit. Oh, ik had je op internet. Vreemde niggas dus uit de chill. Kan niet wachten tot we samen zijn. Zie me binnen en ik verspil. Raak helemaal aan laden kwijt. Ga zo binnen, ga zo binnen, ga zo binnen. Ga zo binnen, ga zo binnen. Ga zo binnen, ga zo binnen, ga zo binnen, ga zo binnen. across all been a Can I never boys? Can I never boys? There's a thing that I ain't across all been a Cross all been a Cross all been a Cross all binnen met mijn boys. Jij zat in de rij, was al binnen. Pas al binnen, pas al binnen. Ja, je hoorde dus eh, Ik was al binnen. De cover van Gio. Normaal is natuurlijk van Broederliefde samen met Frenna. Ja, het is zo iets over half zeven. Betekent dus tijd voor het dier van de week. Eh, het dier van de week is Herbie. Herbie is een uh, eh, Stafford van ruim 8 jaar. Hij is een gezellig hond die gek is op aandacht en knuffels. Dat is iets wat hij eh, lange tijd heeft moeten missen... en hij is bij het asiel bezig aan een inhaalrace. Over zijn achtergrond is niet veel bekend... maar hij gedraagt zich als een echte heer. Ook wanneer hij aangelijnd de eh, andere honden tegenkomt. Hij loopt netjes mee aan de lijn. Ook doet hij uh, graag hondendenkspelletjes... Al kan hij eh, niet zo erg lang zijn aandacht voor het spel vasthouden. Hij zal ooit een cursus gehoorzaamheid eh, gedaan. Eh, want hij luistert als de beste. Of hij alleen kan weten dat zijn... alleen weten zijn medewerkers van het asiel niet. Maar hij blijft rustig in zijn kennel wanneer hij daar achtergelaten wordt na een wandeling en gaat dan lekker in zijn mand liggen. Toen Herbie bij het dierenasiel kwam, ontdekten ze dat hij pijn aangaf bij de druk op het achterste deel van zijn rug. Op röntgenfoto was duidelijk eh, te zien dat hij spondylose heeft. Ik weet begon niet wat het is, maar goed. Dit komt regelmatig voor eh, bij wat oudere honden. Er worden dan eh, als het ware bruggetjes gemaakt tussen de wervels. Dit proces veroorzaakt pijn, pijn die we verlichten met medicatie. Zodra de bruggetjes af zijn, zal hij een wat stijvere rug hebben. Maar het is dan niet meer pijnlijk. Ze noemen hem pechvogel omdat het type hond is een wat slecht imago heeft. Hij eh, niet meer de jongste is met zijn acht jaren. Hij zwart is en uit onderzoek is gebleken dat zwarte honden minder gewild zijn dan anders gekleurde. En tenslotte omdat er al meerdere mensen zijn geweest om, omdat ze interesse hadden om hem in huis te nemen maar later afhaakten omdat ze zich hadden ingelezen over het ras en daar waren van geschrokken. Ofwel dachten dat hij kleiner was dan in werkelijkheid is, ofwel toch een hond uit een andere opvang geadopteerd hadden. Nou ja, bent u nou wel geïnteresseerd in eh, Herbie en Stafford? Ga dan nou even naar Dierenthuis Kennemerland, Keesomstraat 5 te Zandvoort.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 vanavond opklaringen, maar komende nacht raakt het weer bewolkt het blijft droog en bij een matige en aan zee vrij krachtig naar zuid draaiende wind... daalt de temperatuur naar een graad of drie. Morgen overheerst de bewolking en uit die bewolking valt soms wat lichte regen en motregen. De zuidenwind eh, wijdt matig tot vrij krachtig en de temperatuur stijgt naar ongeveer 9 graden. Na morgen is en blijft het wisselvallig met temperaturen rond de 8, 9 maar zaterdag is het met een graad of 11 12 duidelijk zachter.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 Nu heb ik ten things on hold. Ja, not no, they come and go. Dus het is oké, okay, wat er een Want je weet, ik gloeien la la lang tijd. En ik ben wie ik ben, nog niet wie ik kan zijn. Hart van goud, die kan niet verpand zijn. Schatje kom je langs mij, want je bent niet meer van hem, nee, je en alles wat ik zeg is waar. Ay, ik raap al mijn moed De Lucas en Steve. En Calling on You. We gaan nog heel even luisteren naar een klein stukje van uh, Ray Summert en uh, Black Beatles. En dan ben ik zo meteen terug met de tweede uur van CFM Jong Zandvoort. Black Beatles in the city, be back immediately to confiscate the money, Ray Scrum. Wow. My Sent flowers, but you said you didn't receive. But you said Mike you didn't need That girl is a real crowd, please. Small world, all her friends know of me. Young bull living like an old geese. Quick release the cash, watch it fall slow.